Dikter Hark met het NOS Journaal. Minister Leers heeft de jonge Angolese asielvergunning een studievisum aangeboden. Ingewijden hebben dat tegen de NOS gezegd. Met zo'n visum zou Mauro voorlopig kunnen blijven... zonder dat Leers de deuren openzet voor andere jonge asielzoekers in een vergelijkbare situatie. Overigens is de kans dat deze visumoptie wordt gekozen klein. De PVV is tegen en de partijen die vinden dat de Mauro mag blijven... willen dat hij een verblijfsvergunning krijgt. Morgen praat de Tweede Kamer met Leers over de zaak Mauro. Turkije heeft meer dan 30 landen om hulp gevraagd na de zware aardbeving in het zuidoosten van het land. Er zijn vooral tent- en staakcaravans nodig om de daklozen op te vangen. Opvallend is dat ook aan Israël om hulpgoederen is gevraagd. Dat land had al laten weten te willen helpen. De Betrekkingen tussen de twee landen waren de afgelopen weken verslechterd, maar door de aardbevingsramp is de onderlinge ruzie wat naar de achtergrond gedrongen. Wesley Sneijder, Robin van Persie, Rafael van der Vaart en Arjen Robben staan op de lijst van 50 voetballers die kans maken op de Gouden Bal. De lijst van kandidaten voor beste voetballer van het jaar is uitgelekt en onder meer Spaanse media hebben de lijst gepubliceerd. Andere kanshebbers zijn de Argentijn Lionel Messi, die de prijs vorig jaar won, de Portugees Cristiano Ronaldo en de oud-Ajaxiet Luis Suarez uit Uruguay. De laatste Nederlander die de gouden bal won was Marco van Basten, die in 1992 werd gekozen tot beste voetballer van het jaar. Michael Jackson heeft het afgelopen jaar van de overleden artiesten het meest verdiend. De muziek van het pop Idol bracht ruim 170 miljoen dollar op. Dat was wel flink minder dan in 2010, toen er ruim 100 miljoen dollar meer binnenkwam. Elvis Presley verdiende postuum 55 miljoen dollar en staat op de tweede plaats voor Marilyn Monroe. In de top 15 staan verder onder andere John Lennon, de schrijver van de Millennium Trilogie Stieg Larsson en beeldend kunstenaar Andy Warhol.